Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? in the back with a jukebox. Cut to the chase, cause I know you don't care what my middle name is wanna be naked and oh, you're wasted.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 Somalische kapers hebben een Zuid-Koreaanse supertanker gekaapt. Het schip heeft olie aan boord ter waarde van 170 miljoen dollar. De ruwe olie uit Irak is bestemd voor de Verenigde Staten. Het schip werd gisteren voor de oostkust van Afrika gekaapt. De vijf Zuid-Koreanen en 19 Filipino's aan boord zijn gevangen genomen. Het schip is op weg naar een haven in Somalië... van waaruit de kapers onderhandelingen willen openen over de betaling van losgeld. De Russische pers meldt dat ook de tweede dader van de metro-aanslagen in Moskou is geïdentificeerd. Het is een 28-jarige lerares uit Dagestan. Haar vader, die ook leraar is, heeft zijn vermiste dochter herkend op foto's van de aanslag. De andere dader is een meisje van 17. Na de dubbele zelfmoordaanslag in Moskou, waarbij 40 mensen om het leven kwamen, werden ook aanslagen in Dagestan gepleegd. Daarbij vielen 12 doden. De afgelopen dag was er een aanslag op een spoorlijn in Dagestan, maar daarbij raakte niemand gewond. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor al te optimistische voorspellingen over het verloop van de economische crisis. Hoewel de wereldeconomie sneller herstelt dan verwacht, zijn we nog niet uit de gevarenzone, zegt IMF-topman Strauss-Kaan. Volgens hem hebben de toenemende overheidsinvesteringen wel een gunstig effect, maar moeten vooral de privébestedingen nog stijgen. In zijn woonplaats Leiden is schrijver Rudy Kousbroek overleden. Kousbroek schreef jarenlang essays voor NRC Handelsblad en kreeg in 1975 de PC Hoofdprijs voor zijn hele oeuvre. Zijn bekendste boeken waren De Aaibaarheidsfactor en Het Oost-Indisch Kampsyndroom. In dat laatste boek schreef hij dat de gruwelen in de Jappenkampen in zijn geboorteland Nederlands-Indië wel meevielen. Rudy Kousbroek is 80 jaar geworden.